een Klomp met het NOS-journaal. Nacht rustig gebleven. Voor zover bekend is er niemand opgepakt. Om de rust in de wijk te bewaren liepen er buurtbewoners rond... om met jongeren te praten op het Hobbemaplein. Rond half twee was het plein leeg. Sinds maandag was het meerdere nachten op rij onrustig in de Schilderswijk... vanwege de dood van de Arubaanse toerist Mitch Henriquez. Er waren rellen en er werd flink wat vernield. Astana wil de Italiaanse wielrenner Vanotti als vervanger van Lars Boom. Eerder vanavond werd bekend dat bij hem te lage cortisolwaarden zijn vastgesteld. Het is daarom onzeker of Boom vandaag van start kan gaan in de Tourproloog in Utrecht. De internationale wielerbond UCI heeft al laten weten dat er geen vervanger van start mag gaan. De lage waarden bij Boom zijn vastgesteld door de NPCC, een beweging voor een geloofwaardige wielersport. De regels van die club schrijven voor dat renners met lage cortisolwaarden acht dagen niet mogen koersen. In Athene zijn gisteravond opnieuw tienduizenden Grieken de straat opgegaan om te demonstreren. Er waren zo'n 20.000 mensen die morgen tijdens het referendum nee gaan stemmen. De ja-stemmers waren met iets minder man op de been. Voor het parlementsgebouw riep premier Tsipras de tegenstanders op om zondag een trots nee te laten horen bij het referendum. In de Waal bij het Gelderse Dreumel is het lichaam gevonden van de man uit Gent die woensdag is verdronken. De man van 50 redde zijn zoon van 24 uit de rivier, maar werd zelf meegesleurd door de stroming en verdween onder water. Gistermiddag vond een wandelaar zijn lichaam in de Waal bij Dreumel, bijna 50 kilometer verderop. Het weer, het blijft lang zwoel. Later vannacht neemt de kans op regen en onweersbuien toe. De dag begint bewolkt, later veel zon en de temperatuur loopt snel op.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 to the depths and you wet, so you take explosive, get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. No time to rest. We're only here to make you. we gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, Execution is aim. Get together and we building a fire. fire smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep Can't think, can't sleep, can't breathe. everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.